Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tot vanochtend 9 uur geldt er een noodbevel in Deventer. Burgemeester Keunig van Deventer zegt signalen te hebben gekregen... dat supporters van FC Twente en Go Ahead Eagles afspraken hebben gemaakt... met elkaar op de vuist te gaan. Zondagmiddag spelen Go Ahead en FC Twente tegen elkaar in de Keukenkampioendivisie. divisie De politie controleert sinds zaterdagavond de toegangswegen van Deventer. Twente-supporters zijn niet welkom in de stad. De Amerikaanse president Trump zegt snel met een rapport te komen... over de moord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi. Volgens Trump staat in het rapport wie de moord heeft begaan... en wat daarvan de consequenties zullen zijn. Eerder berichten Amerikaanse media dat de inlichtingendienst CIA... tot de conclusie is gekomen dat de Saoedische kroonprins achter de moord zit. Khashoggi, een criticaster van het Saoedische regime... werd op 2 oktober in het consulaat in Istanbul vermoord. Florida krijgt geen zwarte gouverneur. Tijdens de verkiezingen vorige week was het verschil in stemmen... tussen de democratische kandidaat Andrew Gillum... en de republikein DeSantis zo klein... dat er een handmatige hertelling moest komen. Gillum, nu burgemeester, hoopte de eerste zwarte gouverneur van Florida te worden. Nu al is duidelijk dat Gillum niet genoeg stemmen heeft gekregen... en dat de republikein DeSantis de verkiezingen heeft gewonnen. In het zuiden van India zijn zeker 33 mensen omgekomen door een zware tropische storm. 82.000 mensen raakten ontheemd. De omgewaaide elektriciteitspalen is er een nijpend tekort aan stroom. Hulpverleders zijn ingevlogen om de elektriciteitsvoorziening te herstellen. Volgens de autoriteiten van de getroffen provincie Tamil Nadu zijn 100.000 bomen ontworteld en duizenden hectares landbouwgrond verwoest.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 Can you feel it all around? It's getting clearer now. It's getting clearer now. And it's breaking through the clouds. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up you now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance. Follow me with both hands. I can make the rain dance. Follow me with both hands. I can make the rain dance. stress to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love. Like the pulse that's in my veins. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up here and now. Just follow me with both hands. I can make the rain Finally, we both dance. Thank you.